Dat bevestigen bronnen dicht bij de minister-president tegenover de NOS. Balkenende kan de eerste president van Europa worden. Een functie die hij volgens diezelfde bronnen wel degelijk ambieert. De top van de partij bereidt zich voor op zijn vertrek en houdt er rekening mee dat de premier wordt opgevolgd door minister Verhagen van Buitenlandse Zaken. Chinese bedrijven willen voor bijna 600 miljoen euro investeren in Nederland. Op een conferentie in Den Haag zijn 20 contracten getekend met Nederlandse bedrijven. De grootste overeenkomst is die met een Chinese investeerder die voor ruim 300 miljoen wil steken in vastgoed in Den Haag. In de Limburgse plaats Stijn is de brandweer nog steeds bezig met nablussen in een winkelcentrum. Daar ontstond in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. Omdat de winkelpanden op instorten staan, wordt het bluswerk af en toe gestopt om delen van het winkelcentrum met shovels te slopen. Bij Oude Pekela is een automobilist zwaar gewond geraakt na een politieachtervolging. De man ging er vandoor toen de politie zijn papieren wilde controleren. Tijdens de achtervolging botste de bestuurder tegen een stilstaande auto, waarna hij van de weg raakte en in het water terecht kwam. Hij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax heeft zich met veel moeite geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht stond het na 90 minuten nog 1-1. In de allerlaatste minuut van de verlenging was het Emmanuelson die uit een vrije trap de 2-1 binnenschoot.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 I die from love. my soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a house coat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind to leave.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 Yes, I need your love to make my life beautiful. promis. van Zandvoort, op 106.9 CFFM been driving, detour leaning.